van 5 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het aantal jongeren dat veroordeeld wordt tot een verplichte heropvoeding... blijft ver achter bij de verwachtingen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Sinds 2008 kunnen rechters heropvoeding als straf opleggen aan veel plegers van 12 tot 21 jaar in plaats van een gevangenisstraf. Verwacht was dat dat per jaar meer dan 350 keer zou gebeuren, maar vorig jaar gebeurde dat nog maar bijna 100 keer. Provinciale staten van Drenthe zijn verontwaardigd over een dure cursus die PvdA-gedeputeerde Haarsma op dit moment volgt. De managementcursus kost 20.000 euro. De SP wil opheldering over de kosten. GroenLinks, CDA en Haarsma's eigen partij, de PvdA, zijn geschrokken. En in reactie zegt de gedeputeerde dat ze zich de kritiek kan voorstellen. Het bestaan van Alicia, een van de twee officieel bekende buitenechtelijke kinderen van prins Bernard, werd in de jaren 70 al vermoed. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Al in 1976 blijkt een vriend van Bernard een tipgever onder druk te hebben gezet om het verhaal terug te nemen en er verder geen rugbaarheid aan te geven. Pas in 2004 gaf Bernard het bestaan van Alicia toe in een interview dat na zijn dood werd gepubliceerd. De twaalfde editie van Domino Day gaat niet door. Televisieproducent Endemol krijgt de financiering met sponsors en buitenlandse tv-stations niet rond. De sponsors en stations kampen nog met de gevolgen van de economische crisis en hebben nu niet genoeg geld. De uitzending van het jaarlijkse spektakel met miljoenen domino-steentjes werd verzorgd door SBS 6. Elisabeth Willeboortse is zeker van een medaille op het EK Judo in Wenen. Willeboortse plaatste zich voor de finale in de klasse tot 63 kilo. In de halve finale versloeg ze haar Sloveense tegenstandster op Ippon.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 Dit, is ZFM. 20 jaar. ZFM. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. 106.9 ZFN van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.